een dagje aan het stappen. Ik ben overal geweest. Het was nergens ongezellig, maar ook niet echt een feest. Toen ik mijn laatste sokken bestelde, kwam jij ineens voorbij. Ik wist niet wat er gebeurde, want jij riep tegen mij. Doe je handen in de hoogte, dan je handen in je zij. We zakken we door de knieën en we wiebelen erbij. We springen in de lucht en we draaien een keertje rond. Met een handje op je hoofd en een handje op je kont. Oh, en waar we nu gaan stappen, in de staat of op het platteland alle leuke feestjes. Heb de stoelen aan de kant. Zelfs in de Tweede Kamer zingt iedereen in koor. Al in de wandelgangen dans men, want de minister hij stelt voor. Doe je handen in de hoogte, dan je handen in je zij. We zakken we door de knieën en we wiebelen erbij. We springen in de lucht en we draaien een keertje rond. Met handje op je hoofd en handje op je kop.